Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Zwitserland houdt over twee maanden een internationale vredesconferentie over de oorlog in Oekraïne. De conferentie zal twee dagen duren. Het aantal landen dat deelneemt is nog niet bekend, maar de organisatoren verwachten 80 tot 100 landen. die gaan dan kijken hoe er vrede zou kunnen komen. Rusland viel Oekraïne twee jaar geleden binnen. De kans dat Rusland ook op de conferentie aanwezig is, wordt gezien als heel klein. Bijwerkingencentrum Lareb heeft honderden klachten binnengekregen... van mensen die een puffer gebruiken van fabrikant Viatris. Een deel van de astmapatiënten heeft door dat nieuwe middel... juist meer klachten gekregen, zegt deze apotheker. Ze gaan er door hoesten, ze eh, melden ook irritatie van de keel. Dus eigenlijk worden ze, in plaats van dat het helpt, eh, ja, helpt het niet of misschien verslechtert het zelfs eventjes. Veel patiënten met klachten zouden inmiddels hun oude merk Puffer weer gebruiken. Het aantal jonge ouders dat vijf weken aanvullend geboorteverlof opneemt... blijft gelijk, schrijft nu.nl. Geboorteverlof is voor de partner van degene die is bevallen. Sinds 2020 zijn er elke maand zo'n 7000 ouders... die extra verlof willen bovenop de week geboorteverlof... die je direct naar de bevalling krijgt. De minister van Sociale Zaken doet vandaag een voorstel... om alle verlofregelingen rondom het krijgen van kinderen... wat makkelijker te maken het is vandaag een gezellige dag voor veel mensen... die na een maand lang vasten nu eet el fiteer vieren. Wat veel mensen kennen als het suikerfeest. Veel families komen samen om wat te eten. Baklava-bezorger Mo heeft de afgelopen tijd vooral hard gewerkt. Hij heeft al bijna 1 miljoen stukjes baklava bezorgd bij bakkerijen. Al eet hij ze zelf al een tijdje niet meer. Ik doe dit werk nu al bijna vijf jaar. Eerst jaar ging het, was het echt volop eten, eten, eten. En daarna raakte, raakte ik het zat. Nee, u viert wel suikerfeest? Ja, ik vier wel suikerfeest. Wat eet u dan? Dan eet ik geen baklava. Dan eet ik gewoon snoepjes of zo. Kijk wat ik daar heb liggen, bijvoorbeeld nu. Gewoon zuurtjes? Gewoon zuursnoepjes, gewoon ja. Mo denkt dat de ergste drukte nu wel achter de rug is. Toch heeft hij nog zijn hele bus vol staan met baklava. Want uit ervaring weet hij dat er nog altijd mensen zijn die op het laatste moment komen. Dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog. Later trekken er buien over.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 Nashville Radio Show. Little Toy Guns. Dat was Carrie Underwood. Lekker nummertje trouwens, Joop. Bedankt voor het uitzoeken. Ja, graag gedaan, joh. Ja, joh, we, hebben zoveel muziek in ons archief zitten. Dat je af en toe denkt van, joh, eh, wat gaan we toch in die playlist zetten? En dan ben ik blij dat jij af en toe gewoon eens even de heel diep induikt in dat muziekarchief van ons. Om daar eens wat leuke pareltjes van naar boven te halen. Ik stof af en toe even wat af. Heel goed. We gaan weer naar de digitale brievenbus. Eh, brievenbus? Brievenbus wil ik zeggen. <laughs> Via 06 428 44375, ons WhatsApp nummer. Kregen we de nieuwste single binnen van Glenn Levy of Levy. Moet ik even... Eh, ik ben houden. Ik weet niet precies hoe ik het uitspreek. Hij komt uit Australië en maakt een mix van eh, country en rock'n'roll. En dat hoor je dus ook op zijn nieuwste single. En die heet She Don't Care. I've been traveling down this highway, ain't seen much of anything. Gotta find a place to rest a while, but I just can't seem to win. Driving so fast that I just can't see the signs. Had a fight with my baby on the phone the other night. wait no more. Come on home now, baby, or I'm walking out that door. Big wheels turning, kicking dust up everywhere. I've got to work, to make a living. I know she don't care. When I get home, I'm gonna walk right through that door. And I say, get your things together. I don't want you here no more. Heading back to work, cause she's as happy as can be. myself a new girl, one who understands me well. A kind of girl who loves me and won't put me through this hell. She'll wait until I get home, never call me every day. Because she's feeling kind say, hang on now, baby, it was just the other night. She'd say, hurry home now, or I'm walking out that door. And I say, go ahead now, girl, cause I can't take this anymore. Big wheels turning, kicking dust up everywhere. I've gotta work, make a living. I know she don't care. When I get home, I'm gonna right through that door. And I said, get your things together. I don't want you here no more. Big wheels turning, kicking dust up everywhere. I've got to work, to make a living. I know she don't care. When I get home, I'm gonna walk right through that door. And I said, get your things together. I don't want you here no more. Get your things together. I don't want you here no more. Deze komt van de linker draaitafel. It was the little things that caused my tears to start. It was the little things that made we gingen terug naar 1968. En zoals Joop zou zeggen, een heel goed jaar. Heel goed jaar. Ja, absoluut. Want dat is het jaar waarin jij geboren bent. Ja, joh. Ja, joh. Skeeter Davis en Little Things Got Big. Ik heb wat Americano voor je klaarstaan. Dit is Mandolin Orange en Little Worlds. coração just the word mountain tops and the rock slides through the clouds. Cause this old world is gonna shake someday and I'll be somewhere Zoals elke week ben je van ons gewend dat er ook een Nashville Spiegelplaat op de playlist staat. En laten we daar nu aan toe zijn. Jawel. Het origineel komt uit 1974 en we hebben er een coverversie bijgepakt uit 1977. Van Lee Towers tot een Toby Keith. Er zijn diverse artiesten die dit nummer hebben opgenomen. Maar in 1974 dus Gordon Lightfoot die het voor het eerst uitbracht.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 Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling Baby. feel like I'm winning when I'm losing again voor deze week Gordon Lightfoot en Mac Wiseman twee keer Sundown. En de volgende keer, ja, geen idee wat we dan weer uitgezocht hebben, maar heb je suggestie, mag je dat natuurlijk altijd laten weten. Je kan ons e-mailen en dat doe je via info@nashvilleradio.nl en vermeld dan in de e-mail eventjes om welke plaat het gaat, welke twee versies je daarvan zou willen horen. Maar je mag het ook natuurlijk even naar ons appen via 06 428 44375. We gaan naar de digitale brievenbus ervoor daarvoor gaan we naar Engeland voor de nieuwste single van Morgan Way. Dit is Don't Turn the Lights On Yet.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 I'll be your strong and steady. You'll be my glass of wine. I'll be your shot of whiskey. Bluegrass Time. Sometimes love say Love just like a book Sometimes love is like a ricochet Sometimes love is like a ricochet Sometimes love is like a ricochet Cause love is like a ricochet Country Hustle, dat was Ricochet. We gaan naar de laatste digitale brievenbus-inzending. En dat is de nieuwste zinger van Sonny Morgan. Voordat Sonny met muziek maken begon... was hij een succesvolle autoverkoper... die zelfs onder andere aan Willie Nelson en George Strait auto's verkocht. Het was George Strait die Sonny uitdaagde... om iets met zijn passie muziek te gaan doen. En ja, de rest is geschiedenis. Sonny Morgan dus, met zijn nieuwste single She Calls Me Cowboy. fix it. When an old t-shirt is all that she's got on. When she's in the mood for sipping whiskey and drops a needle on that song. She calls me cowboy and she's got my attention. She calls me amor. lips, the world just stops turning. It hangs in the air like the perfume on my shirt. And there's just something about Je dag. Je luistert naar Nashville. muziek uit de jaren 80 staan bij ons op de playlist. Want we gaan naar 1989, of we gingen naar 89. Mary Champagne Carpenter and Never Had It So Good. Je hebt nog twee nummers te goed van ons Spotlight album. En dat is deze keer het nieuwe album van Casey Musgraves. Dat heet Deeper Well. En je hebt nog twee nummers te goed. De eerste is Moving Out en daarna Dinner With Friends. Dit is het Nashville Spotlight album. much space. It was way more than just a place, wasn't it, babe? But better where you pulled me in. I found out love could start again, start again. And that big tree in the front yard lost a limb. It almost crushed your car what it did. Yeah, we kept living in the house, planting roses all around, leaving it better than we found it. Now autumn's moving in. We're I still wore that dress The Christmas that we all got sick And partied anyway I had a breakup and then I bought it You always said it might be haunted And I think you're right A couple of real big fights that we had I cried we had good times, can't deny it. And even though I feel excited, I'm kinda sad now that autumn's moving in. we're moving. Spotlight album. een mooi einde zegt. Tammy Jones, Robinette and the Drive and the Colors That Never End. Het zet alweer op. De show is alweer klaar voor deze week. Maar niet getreurd, volgende week zijn we uiteraard weer bij je. En ik heb nog voor je klaarstaan Deborah Parler met Closing Time. Heel toepasselijk. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Joop, jij ook weer bedankt. Jo. En tot de volgende week.